Jelle Visser met het NOS-journaal. Interieurontwerper Jan de Bouvrie is vanochtend in zijn woonplaats Naarden overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hij leed onder meer aan prostaatkanker. De ontwerper brak in 1969 door met zijn kubusbank... en werd bekend door zijn strakke ontwerpen met veel wit. Hij werkte voor verschillende bedrijven en ontwierp onder andere verlichting, behang en buitenmeubels. Ook kwam hij regelmatig in conflict met de fiscus. Jan de Bouvry is 78 jaar geworden. De toestand van president Trump is de laatste 24 uur verder vooruit gegaan. Dat heeft zijn lijfarts gezegd op een persconferentie bij het Walter Reed Hospitaal. De arts gaf toe dat Trump vrijdagochtend hoge koorts had en extra zuurstof kreeg. Gisteren daalde zijn zuurstofniveau opnieuw... waarop hij een ontstekingsremmer kreeg om het zuurstofgehalte op peil te krijgen. Inmiddels zou Trump koortsvrij zijn. Ook zijn vitale organen werken goed. Mogelijk kan Trump morgen al terug naar het Witte Huis. Modeontwerper Kenzo Takada is overleden aan het coronavirus. De 81-jarige Japanner was opgenomen in een ziekenhuis in Parijs. Kenzo was een van de bekendste modeontwerpers uit Japan. Partijen in de Tweede Kamer zijn niet te spreken over de drie kerkdiensten vandaag in Staphorst. Bij de diensten waren ondanks de coronamaatregelen honderden kerkgangers. PvdA-leider Ascher noemt dat onverantwoord en ook CDA, ChristenUnie, SP en D66 hebben kritiek. Morgen heeft minister Grapperhaus extra overleg met de kerkelijke organisaties. Nabestaanden en buurtbewoners hebben vandaag bloemen gelegd... ter nagedachtenis van de Belmaramp bij de zogenoemde boom die alles zag. Vanwege de coronacrisis was de herdenking bij het monument in Amsterdam-Zuidoost sober. 28 jaar geleden stort een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op de flats in de Bijlmer. 43 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen is het bewolkt met lokaal wat lichte regen. In de middag komen in het hele land buien voor. In het westen mogelijk met onweer. Het wordt opnieuw morgen zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.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 Oh, cause I keep digging myself down. warning signs can feel like the butterflies. <gasps> Oh, cause I to drive that we do. creeps in, cracks in. Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go.